uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo moet de doorstroming weer op gang komen. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, maar omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn... zitten bijna 10.000 van hen nog in een opvangcentrum. Binnenkort sluiten verschillende centra, waardoor de druk nog verder zal toenemen. Normaal heeft het COA voor opvang in hotels toestemming nodig van de gemeente... maar voor statushouders hoeft dat niet. Het COA belooft gemeenten wel te informeren. In Spanje zijn gisteren vier mensen in onstuimig weer verdronken. In het noordwesten aan de Atlantische kust werden twee mensen op verschillende plekken gegrepen door een hoge golf. Het gaan om een Britse man en een Spaanse vrouw die naar de woeste zee stonden te kijken. Bij Tarragona aan de Middellandse Zee verdronken ook twee mensen. Een Marokkaanse jongen van 16 die van een rots in zee was gevallen en een Duitse toerist die hem probeerde te redden. De Engelse voetbalclub Leicester City heeft de coach van het vrouwenteam ontslagen. Volgens Britse media omdat hij een relatie had met een van zijn speelsters. Volgens de club heeft de Willy Kirk de gedragscode geschonden... op een manier die zijn positie onhoudbaar maakte. Een paar weken geleden werd de 45-jarige schot al door Leicester City geschorst... naar aanleiding van een klacht. Eerder deze week liet de Engelse bondscoach Sarina Wiegman zich al uit over de kwestie. Zij noemde relaties tussen trainers en speelsters ongepast en ongezond. Het weer. Vannacht vanuit het zuidoosten regen bij een graad of 6. De dag begint bewolkt met regen. In de middag bijna overal droog. Vrij veel wind en 13 tot 15 graden. Zaterdag in het westen bewolkt en regen. In het oosten zonnig en zacht, maar waar de grens ligt is nog onduidelijk.